Goedemorgen, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Wat gaan festivals besluiten over het noodweer vandaag? Vanochtend zouden Awakenings, Bospop en Wildeburg laten weten... of mensen vandaag wel kunnen komen. Maar organisaties zijn er nog niet uit. Er wordt noodweer verwacht in het zuiden en oosten vandaag, inclusief code oranje. En dit zei onze weerman er gisteren over. Voor de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. En dat is dan vanaf twee uur middags tot in Overijssel Brussel 9 uur morgenavond. Er is dus nog niks besloten. Bospop in Weert zegt dat ze het van uur tot uur bekijken. Wildeburg in Flevoland zegt dat mensen hun tentjes extra goed vast moeten zetten. En Awakenings in Hilvarenbeek moet nog met een update komen. De BBC haalt een presentator van tv na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Het is niet duidelijk om wie het gaat. De presentator zou een jongen van 17 hebben betaald om naaktfoto's te sturen. De moeder van de jongen zegt dat hij met dat geld een crackverslaving ontwikkelde. Een drama voor een kringloopwinkel in Veldhoven. Vannacht brak er een brand uit in het gebouw... waardoor nu zo ongeveer de hele winkel is verwoest. De bedrijfsleider zegt tegen Omroep Brabant... dat er ongeveer 180 mensen werkten... en die zitten nu tijdelijk zonder werk. Romantisch moment op, het vliegveld, eh, op een vliegveld in de VS. Daar heeft een man zijn jeugdliefde ten huwelijk gevraagd. Ze kenden elkaar van de middelbare school, 60 jaar geleden... maar raakten elkaar uit het oog. Nu kwam zij met het vliegtuig naar hem... en hij wilde geen tijd meer verliezen, dus ging op zijn knieën... en stelde de vraag en haar antwoord was ja tot zijn vreugde. Oh yes! <laughs> De video is miljoenen keren bekeken. De bruid zelf is ook in de wolken, vertelt ze tegen de Amerikaanse tv. It's wonderful because we don't have a lot of life left and to be able to spend it in that way with this person is the dream come true. Dan het weer. Eerst zon, later kan het in het zuidoosten dus stevig gaan onweren.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 Ik heb een eh, nummer uitgekozen dat heette West Coast Blues. En het komt van het album Yesterday Love Songs Today's Blue uit 1964. a gig going on the west coast Suitcase full of sorrow I'm so tired of paying Traveling dues lonely in the evening No good make believing Anyone else could make me happy Like my little darling One of these days I'm gonna pack my bags and go way back home Where I can see my baby on the east coast I got the blues I got Tired of paying traveling dues lonely in the evening. No good make believing anyone else could make me happy. Like my little baby. One of these days I'm gonna pack my bags and go way back home where I can see my baby on the East Coast. I got the blues. East Coast. I got a gig going on the West Coast. Suitcase full of sorrow. Tired of paying traveling dues. Lonely in the evening. No good make believing anyone else could make me happy. Like my little darling. One of these days I'm gonna pack my bags and go way back home where I can see my baby on the East Coast. I got the blues. Nancy Wilson met West Coast Blues. En dan is het tijd voor John Coltrane. Hij is al een tijdje niet voorbij gekomen in eh, dit programma. En ik heb een album uitgekozen dat heet Coltrane Plays the Blues uit 1960. Het is niet typisch een bluesalbum, maar het gaat meer over het gevoel wat eh, de muziek opbrengt. Het, is een ja, het doet denken aan blues. Hij speelt hierop samen met Elvin Jones op drums, Steve Davis op bas, McCoy Tyner op piano en natuurlijk John Coltrane op uh, tenorsax of sopraansax. Het nummer heet Mr. Day, John Coltrane. John Coltrane met Mr. Day van het album Coltrane Plays the Blues. Ik heb in dit programma al vaker over gehad. Jazz is een ontdekkingsreis. Het is een ontdekkingsreis door de tijd, maar ook door de verschillende stijlen. Jazz is zo breed. Ik was vrijdag op het Noordzee Jazz Festival en ook daar is het een ontdekkingsreis. Je vindt er zoveel verschillende artiesten met zoveel verschillende stijlen. Vind je iets leuk, dan blijf je. En vind je iets niet leuk, dan loop je door en ga je naar het volgende concert. Er wordt veel op televisie van uitgezonden, vandaag ook weer. Dus als u jazz leuk vindt en u wil nog meer horen vandaag... kijk vooral naar de uitzendingen rondom Noordzee Jazz. Ik ga verder met een andere ontdekking voor dit programma. En dat is Gigi Grice. Gigi Grice is een eh, Amerikaanse alt-saxofonist. Hij is eigenlijk ondergewaardeerd. Hij componeerde ook. Zijn eh, Minority werd een jazzstandaard. Hij heeft ehm, in Amerika natuurlijk veel gewerkt in eh, begin jaren 50 in New York... met onder andere Max Roach en Clifford Brown. Hij heeft in Europa getoerd met Lionel Hampton... en heeft ook eh, met eh, Clifford Brown in, New York, in Europa gewerkt. Hij heeft opgenomen met Thelonious Monks... En ehm, eind jaren 50 is hij eigenlijk gestopt met het maken van muziek... en is naar Afrika verhuisd. Het album wat ik heb uitgekozen van hem, dat heet Saying Something. Dat komt nog uit 1960. Hij speelt daarop eh, samen met Richard Williams op trompet... Richard Winans op ehm, piano... Reggie Workman op bas en Mickey Roker op drums. Gigi Grice en het nummer heet Backbreaker. Gigi Grice, helaas veel te vroeg gestopt. Maar goed, hij had zijn reden. Hij kon het, eh, de race van de muziekindustrie eigenlijk eh, niet verdragen. En eh, is er daarom mee gestopt en is verder gegaan als docent. Ik ga verder met Charles Mingers. In 1972 trad hij op in Londen in de Ronnie Scott's Jazz Club. En daar zijn opnames van gemaakt. En die zijn eigenlijk pas uitgebracht in 2022. Ik ga er een nummer van draaien. Het is een bekend nummer. Het heet Nodding Your Head Blues... Het is, eh, dit live nummer is 19 minuten lang, of eigenlijk bijna 20 minuten lang. Het is natuurlijk veel te lang voor deze uitzending. Dus ik ga er een, eh, stuk van draaien. Charles Mingus met Nottingham Head Blues. women say they do. And some women wish they don't. Some women say they do. And some women wish they don't. if they didn't have this botheration and all this stuff. There wouldn't be a gal in town that won't. Some women say they can't. Some women wish they could. say they can't. some women wish they could. If they didn't have to mix it, I know that every woman would. I want some every morning. I want some every night. If you wanna be my woman, you better watch my appetite. My baby says she would. And she did it awful good. Fix me to finest pan of biscuits Thank you. Luister naar Charles Mingus, live opgenomen in Ronnie Scott in Londen. Het nummer heet Notting Your Head Blues. Het is, eh, zoals eerder gezegd, veel te lang om eh, te draaien voor deze uitzending. Dus ik ga verder met, eh, met iets heel anders. Het is een band die vanavond ook optreedt op het North Jazz Festival in Rotterdam. Het is een band die heet Ezra Collective. Het is een groep jongelui die in 2012 in het kader van een jongerenproject bij elkaar kwam en muziek ging maken. Ze beseften zich eigenlijk eerst niet wat ze wilden. Tot ze op een gegeven moment eh, tot het idee kwamen dat ze eigenlijk alles zelf konden kiezen. En ze gingen hun eigen variant van jazz spelen. De vijf bandleden hebben inmiddels een, ehm, een, eh, eh, twee albums gemaakt. In 2019 kwam hun debuutalbum uit. En ze zouden een wereldtournee gaan doen, maar dat ging niet door vanwege de pandemie. En nu hebben ze een tweede album uitgebracht, Where I Meant To Be. En het is een, ja, een heerlijk nummer. Het is een heerlijk album, volop energie. En ehm, van jazz in een modern jasje. Ga luisteren naar het Ezra Collective met Victory Dance. Collective. Zoals gezegd, ze vanavond spelen ze op Noordzee Jazz live. En mogelijk komen ze ook nog op televisie vanavond. Ik ga verder met Jimmy Smith. Jimmy Smith heeft natuurlijk een enorme carrière gehad eh, met Blue Note. Hele goede albums gemaakt, maar het werd op een gegeven moment een beetje voorspelbaar. Hij verhuisde naar Verve in eh, het midden van de jaren 60. Dat hielp, want hij ging met andere eh, muzikanten spelen, waaronder Wes Montgomery... Maar hij kwam eigenlijk niet los van het stempel wat hij ontwikkeld heeft bij Blue Note. In 1972 gaf hij een eh, live, album, eh, live optreden met een eh, album is daarvan opgenomen in Los Angeles. En daar speelde hij met een relatief jonge supportband. En die band is duidelijk beïnvloed door de toen moderne funk en rock. En dat album is Root Down uit 1972. Ik heb daar een nummer van uitgekozen, dat heet Slow Down Sack. Het nummer is veel te lang om te draaien, ruim 10 minuten. Dus ik ga daar een, eh, een stuk aan draaien. Jimmy Smith. Jimmy Smith met Root Down is het album. En het nummer wat ik draaide heette Slow Down Sack. Ik ga verder met een eh, big band, de Terry Gibbs Dream Band. Ze hebben een aantal albums uitgebracht en dit album heet Mainstem. Eh. en het nummer wat ik daarvan ga draaien is Day In Day Out. En daarna ga ik nog een nummer draaien van dit album, dat heet Nosecone. De Terry Gibbs Dream Big Band. dat is de Terry Gibbs Dream Band. Met twee nummers, Day In Day Out en 'No Scone. Ik ga verder met nog een big band. Het is wel het laatste nummer van vandaag alweer. Het is de big band van Clifford Jordan. Het is zijn laatste album geweest eh, voordat hij eh, stopte... en ehm, een paar jaar later helaas overleed. Hij speelt hierop onder andere samen met Dizzy Reese op trompet... en Charles Davis bariton sax en Lou Orenstein op tenor sax het album heet Down Through the Years Live at Condens in New York opgenomen in 1992. En het nummer heet Highest Mountain, de Clifford Jordan Big Band. Ja, dat waren de klanken van de Clifford Jordan Big Band. CFM Jazz is weer ten einde. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik heb het vandaag gepresenteerd. Eh, en ik heb weer een eh, heerlijke muzikale reis door de tijd kunnen maken.